Jurjen met het NOS Journaal. Nog nooit was het ziekteverzuim in Nederland hoger dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Het percentage kwam uit op 6,3 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Het hoogste verzuim werd opnieuw gemeten in de zorg, zo'n 8,9 procent. Dat betekent dat voor elke duizend werkdagen er 89 zijn verzuimd door ziekte. De financiële dienstverlening kent de laagste ziekteverzuimcijfers. In een enquête noemen werknemers griep of verkoudheid nog steeds als voornaamste reden voor hun verzuim. Gevolgd door psychische klachten, overspannenheid en burn-out. NASA gaat onderzoek doen naar ufo's, vliegende objecten waarvan de herkomst onduidelijk is. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie erkent dat het een omstreden onderwerp is... door de associatie met buitenaards leven... maar is niet bang dat het onderzoek de eigen reputatie zal schaden. De onderzoekers moeten bekijken wat er al aan informatie over ufo's te vinden is... en hoeveel meer er nodig is om de onverklaarbare waarnemingen op te helderen. Er is de laatste tijd meer officiële interesse in ufo's in de VS. Zo was er onlangs een hoorzitting over in het congres. Marion Pauw heeft met haar boek Vogeleiland de Gouden Strop gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek. De jury gaf de prijs aan Pauw omdat ze de lezer weet mee te slepen in een geschiedenis die onschuldig begint, maar steeds luguberder wordt. Aan de Gouden Strop is een bedrag van 10.000 euro verbonden. TikTok wil met nieuwe functies gebruikers meer inzicht geven in hun gebruik van de app. Het sociale media-platform ligt al langere tijd onder vuur... vanwege de gevolgen die overmatig gebruik kan hebben voor jongeren. Kinderen tussen de 13 en 17 krijgen straks een waarschuwing... als ze op één dag meer dan 100 minuten op de app hebben doorgebracht. Het weer. Het is vrijwel onbewolkt en het koelt vannacht af naar 8 tot 12 graden.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 Running from your love, that's what this trap for. Buying niggas bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't need it. i like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling freebie bitch with the sinus.